Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Twee verkiezingsdagen is in Egypte het tellen van de stemmen begonnen. De Egyptenaren konden kiezen uit twaalf presidentskandidaten. De opkomst lag naar schatting rond de 50 Wanneer de uitslag bekend wordt is niet duidelijk. De moslimbroederschap heeft zelf een peiling gedaan. Hij zegt dat zijn eigen kandidaat op kop gaat. Als geen enkele kandidaat de absolute meerderheid haalt, komt er een tweede ronde. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen om de bevolking te beschermen tegen de orkaan Bad. Die storm komt vandaag vanaf de grote oceaan naar land bij de havenstad Manzanillo. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld. Scholen zijn gesloten en bulldozers staan klaar om puin te ruimen. Bad is op dit moment een orkaan van de derde categorie, maar zal waarschijnlijk iets afzwakken. De Amerikaanse Senaat vermindert de hulp aan Pakistan vanwege de straf die een Pakistaanse arts heeft gekregen wegens hoogverraad. De arts moet 33 jaar de cel in omdat hij heeft geprobeerd DNA-materiaal te verzamelen voor de CIA in de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Senaat geeft nu 33 miljoen dollar minder aan Pakistan. Een miljoen dollar voor elk jaar dat de arts de gevangenis in moet. Op een VMBO-school in Bergen op Zoom is het eindexamen aardrijkskunde ongeldig verklaard omdat er atlassen op tafel lagen. De leerlingen van scholengemeenschap Roncali wisten dat ze geen atlas mochten gebruiken, maar toen ze binnenkwamen lagen er door een fout van de school toch atlassen klaar. De leerlingen in Bergen op Zoom moeten het examen op 18 juni overdoen. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Johan Franka kreeg in de halve finale te weinig stemmen om door te mogen. Haar nummer You and Me klonk niet altijd zuiver. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland de finale mist. Dan nog het weer. Het wordt weer een zonnige dag, maar iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maxima van 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel vandaag op snelheid gecontroleerd, onder meer op de A7 tussen Zaandam en Hoorn. En op de A32 rijdt daar vooral niet hard tussen Meppel en Heerenveen. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.